Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De NS haalde Nederlandse belastingen ontweken door een constructie via Ierland, dat schrijft de Volkskrant. Sinds 1999 kocht een Iers dochterbedrijf van de NS voor 1,7 miljard euro aan materieel, dat vervolgens aan de NS in Nederland werd verhuurd. Zo betaalde het bedrijf 250 miljoen euro minder winstbelasting, al dus de Volkskrant. Het ministerie van Financiën wist ervan, maar kon er niets tegen doen. De Duitse fabrikant van Softenon heeft excuses aangeboden aan de slachtoffers van het medicijn. In de jaren 50 en 60 werden wereldwijd 10.000 misvormde kinderen geboren... omdat hun moeder tijdens de zwangerschap Softenon had gebruikt. De huidige topman zegt dat het hem spijt dat het bedrijf ruim 50 jaar heeft gezwegen. Hij onthulde een bronzen standbeeld van een misvormd kind als symbool voor de slachtoffers. Eurocommissaris Kroes wil dat haar partij, de VVD, een nieuwe samenwerking met de PVV uitsluit. In het Algemeen Dagblad zegt ze dat Wilders opmerkingen over Europa kan nog wal raken en dat die volstrekt onvoorspelbaar is. Kroes gaat daarmee verder dan Rutte. Die noemde een nieuwe samenwerking met de PVV onwaarschijnlijk, maar sluit geen enkele partij uit. In Krabbedijken in Zeeland is een automobilist om het leven gekomen bij een botsing met een trein. Op een spoorwegovergang werd de auto vanochtend vroeg geramd door een goederentrein met vuilnis. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Door het ongeluk ligt het treinverkeer tussen Noord-Brabant en Zeeland stil. Zo'n 100 wegwerkers zijn vannacht bezig geweest om de borden met de maximumsnelheid aan te passen. De limiet gaat op honderden kilometer snelweg omhoog naar 130 km per uur. Daarvoor moesten ongeveer 2000 nieuwe verkeersborden zichtbaar worden gemaakt. In totaal mag vanaf vandaag op bijna de helft van de snelwegen 130 worden gereden. Het weer, eerst nog lokaal wat mist, verder vandaag flink wat zon en maar weinig wind. Het wordt ongeveer 19 graden, morgen meer bewolking en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. De politie heeft voor vandaag snelheidscontroles aangekondigd langs de A2 tussen Eindhoven en Maastricht en op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal.